BKZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente Beveren-Krijbeke-Zwijndrecht. Radio Barbier Regio Nieuws. Dit is het nieuws van zaterdag 4 oktober bij Radio Barbier. Begin deze week is in Sint-Gilles-Waas een dronken Porsche-bestuurder tegen huis geknald en daarna doodleuk frieten gaan halen. De man die amper nog op zijn benen kon staan, schot de bewoonster uit en riep dat hij geld genoeg had om de schade te kunnen betalen. Ook toen de politie hem wilde tegenhouden, weigerde hij te stoppen en reed hij nog enkele paaltjes omver. Pas na een achtervolging met zwaailichten en sirene ging hij met tegenzin aan de kant en bleef hij zich bijzonder arrogant gedragen. De bestuurder blies 2,83 promille, werd bestuurlijk aangehouden en bleek al zes eerdere veroordelingen te hebben. Het parket vraagt een boete van 4000 euro en 9 maanden rijverbod. Het vonnis is uitgesteld. In Moerzeke krijgt het afgelaste vuurwerk na de Jaarmarkt toch een nieuwe datum. Omdat het weer te slecht was, kon spektakel toen niet doorgaan. Het lokaal bestuur en de dienst toerisme van Hamme hebben nu beslist om het vuurwerk te laten doorgaan tijdens de lokale oktoberkermis. Vanavond om 9 uur gaat de lucht in op de terreinen van voetbalclub Probuur in Moerzeke. Zo wordt de oktoberkermis dit jaar extra feestelijk opgeleisterd. In de Rik de Rijklaan in Temse komt er voorlopig geen zebrapad aan de heropende oversteekplaats. Schepen van mobiliteit Bert Bouwelink zegt dat een oversteekplaats niet automatisch een zebrapad betekent. Volgens hem zijn zebrapaden enkel nuttig op drukke locaties en dat is hier niet het geval. Verder moet ook de kostprijs van de verf en het onderhoud in rekening gebracht worden. Hij wil eerst afwachten en later evalueren. Oppositie en buurtbewoners vragen wel om extra signalisatie en verlichting om de veiligheid te verhogen. Een fietsend meisje is de voorbije week aangereden toen ze de straat overstak in de Baselstraat in Krijbeke. Het ongeval gebeurde kort na vier uur. Een meisje stak de straat over en werd niet opgemerkt door de 42-jarige bestuurder van een auto. De man verklaarde dat hij was afgeleid door zijn kinderen die op de achterbank zaten. Het slachtoffer werd licht gewond met pijn aan de heup naar het ziekenhuis gebracht. In een huis in de IJzerstraat in Melzelen werd ingebroken. De inbraak werd vrijdagavond omstreeks kwart na acht vastgesteld. Inbrekers hadden een rollijk achteraan de woning geforceerd en een raam opengebroken. De daders namen een laptop mee. De politie voerde een buurtonderzoek uit. Dat leverde geen nuttige inlichtingen op. Tot zover het regionieuws van zaterdag 4 oktober. Het nieuws is altijd meer dan dichtbij. Hier bij Radio Barbier. Radio Barbier Regio Nieuws. reclame en info. Niet alleen op jouw radio. Huis aan huis. Wekelijks in de bus, bij jou thuis. Huis aan huis. Het reclameblad bij uitstek in jouw streek. Huis aan huis. Zeg, ik vertrek naar het werk, hè. Waar? Nu al? Het is half vijf s morgens. Ja, ik weet het, maar... Met een abonnement van Roskoffie heb je altijd vers geroosterde koffie. Ook op je werk. Bestel een proefpakket op roskoffie.be. Of kom langs op woensdag of zaterdagmorgen in de winkel in de Edmond Gorbeekstraat 13 in Kruijbeke. Barbier. Radio Barbier. Barbier Info. Blijf op de hoogte met het nieuws uit je streek. Goede Goedemiddag, dag eh, Chief de Draaier. Ja, goedemiddag Leo van der Mast. Eh, we zijn on air. Ja. <laughs> On air. Het heeft wel wat eh, aarde in de voet of voet in de aarde gebracht ja. om hier op tijd te zijn, maar we zijn er. En de techniek, ja, we weten het, we moeten alles een beetje afregelen. Dan is mm. het te stil, dan te luid. Daarom zijn we hier aan het kijken aan de metertjes. En ik denk dat het nu wel vrij goed is, hè Chiefke? Ja, nu staat het goed, ja. micro van jou staat nog iets mm, te hard. iets te fel, ja. Ik denk dat we eh, mee kunnen beginnen. Hè. We bedanken natuurlijk Thibaut en eh, zijn gezelschap. Hè. Romy Gijzen, een strafpleiter uit uh, Turnhout. Ja, die advocaat. Advocaat of strafpleiter. Voor de afgelopen twee uur. En voor de rest, Chief, hebben we weer heel wat informatie. Want het is tenslotte Kruibeke, niet Kruibeke informeert, maar BKZ. Beveren, Kruibeke, Zwijndag informeert. Ja. En eh, dat is een hele boterham, want we hebben heel tal van activiteiten doorgekregen eh, voor oktober. En dan tussen 2 en 4 eh, is er dan Kruibeke Leeft. Hè? Dat blijft nog wel zo, Kruibeke Leeft. Ja. En wie hebben we daar, of wie komt er normaal gezien? Er komt een grote icoon van de BRT2, des, destijds ook Radio Donna. De stichter van Radio Donna. Ja, Michel Follet. Dus eh, ik zou zeggen, blijven luisteren. En verder heel wat muziek. Hè. Uh, het is vandaag ook Dierendag, hè? Ja, ja, ja. Daarom gaan we een paar nummers eh, draaien die in verband houden met dieren, hè? Ja. En de eerste is er eentje van de Tokens. The Lion Sleeps Tonight. Oh, Falcons uit eh, een of andere Disney film, denk ik wel. En The Lion Sleeps Tonight. Dag bedankt. Tot volgende week, hè. Of je blijft nog even voor Michel Follet. Ah ja, oké. We gaan nog één nummertje draaien in verband met dieren. Een heel mooi nummer van Henry Shapen en The Cats in the Cradle. Goedemiddag, luisteraars. A child arrived just the other day. He came to the world in the usual away, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it. And as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, don't. time then. My son turned 10 just the other day. He said, Thanks for the ball, Dad. Come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, uh, Not today. I got a lot to do. He said, That's okay. And uh, he walked away, but his smile never dimmed and said, I'm gonna be like him. Yeah. You know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when. But we'll get together then. You know we'll have a good time then. Well, he came from college just the other day. So much like a man, I just had to say, Son, I'm proud of you. Can you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, What I'd really like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man of the moon. When you're coming home, son, I don't know when get together then that you know we'll have a good time then. I've long since retired, my son's moved away. I called him up just the other day. I said, I'd like to see you if you don't mind. He said, I'd love to, Dad, if I can find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the flu. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cats in the cradle and the silver. Heb ik altijd zo'n mooi liedje gevonden, deze van Harry Shaper. Maar volgens mij heeft Cat Stevens dat ooit ook op eh, plaat gebracht. Ja, ik, denk het ook, want uh, eh, daar kwam het toch bekend voor. En eh, dit, dit, nummer niet van die, die groep, maar wel van Cat Stevens. Hm, Chief, je hebt wat informatie. Ja, van BKZ uh, informeert natuurlijk tot de klok van twee uur hier bij Radio Barbier. op zaterdag 4 oktober, dus vandaag, is het vanaf 1 uur jaarmarktkermis in Zwijndrecht. Dus, eh, en dat tot en met maandag 6 oktober, 9 uur. Dus, en de locatie is uh, Heilig Kruisstraat of Heilig Kruiskerk eh, in Zwijndrecht. Op het Richard Orlentplein, dus het kerkplein in Zwijndrecht. Dus ik zou zeggen, allen daarheen. ambiance verzekerd, hè. If you love me, baby, you Make It Big, George Michael met de groep Wham. Altijd wel een mooie muziek uit Chief, deze Freedom, hè? ja, ja, Freedom. Straks nog wat informatie over BKZ, maar het is vandaag Dierendag en we gaan nog één nummertje draaien. Straks heeft Martien ook nog heel wat nummers in verband met dieren, maar dit is eentje van Lobo, Me and You. summer rain Willpower boe. Ja, ja, het dog neem boe. Het dog neem boe. Maar onze hond heet eh, Rafa. Hè, ja, dus je hond eh, heet Rafa, ja, inderdaad. Toch wel een speciale dag vandaag. Dierendag bestaat trouwens al heel, heel lang. Hè? BKZ informeert. Je hebt wat info. Ja, inderdaad. Eh, wanneer? Donderdag 9 oktober heeft er een lezing plaats met als titel Toen was geluk nog heel gewoon. Een lezing over 100 jaar gezinsleven in Vlaanderen. Dat is wel de moeite waard. En waar is dat? In de locatie Openbare Bibliotheek in Zwijndrecht. Dit allemaal in Zwijndrecht. En dat begint vanaf 14 uur tot 16 uur. Put it in harmony, let the words ring. Carry thoughts in the songs we sing. quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois, ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais des standards. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride. The will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day. Euh, je te donne nos doutes et notre indicible espoir. Les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brunes et l'on parle un peu fort. Et l'humour et l'amour sont nos trésors. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Et Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Net mooi zo'n Franse plaat op deze toch regenachtige dag. Maar als we even naar buiten kijken, dan eh, schijnt het zonnetje. Dus een leuke zaterdag, zo is het. Straks een beetje meer informatie met Chief Dendraaier. Maar eerst nog muziek van Cher. If I could turn back time, could find I did. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know. I als we de tijd konden terugdraaien. If I Could Turn Back Time. Ja. Cher, hè? Van Sonny en Cher in de tijd. De grote hit, I Got You Babe en zo verder. Hè? Ja, Sonny verongelukt eh, in een ski-ongeval. Ski ja. ja Ski-ongeval, ja. ja. I've, I've, Got You Babe, dat was een mooie plaat van eh, dat duo. Hè? Ja. Zeer mooi. Eh, je hebt nog wat info? Ik heb nog wat info over um, Nacht van de Vleermuis in Hof der Saxen. Dus, in Haasdonk? In, ja, Beveren, ja, Haasdonk, hè, Hof der Saxen. Dat allemaal op vrijdag 10 oktober vanaf half acht tot 10 uur. En dat wordt eh, altijd begeleid met eh, gids Joris Everaard en ook expert ecologie en monitoring van vogels en zoogdieren bij INBO. Dus vrijdag 10 oktober, de nacht van de vleermuis in Hof ter Zeker en vast interessant. En trouwens, Hof ter dat eh, is volledig gerestaureerd en wordt binnenkort een ja, café, mm -hmm. restaurant, hotel. Maar daar gaan we nog meer over horen. Ja, oké. and cry. uh, eh, foute dromen, dat kan natuurlijk. Hier is de Bad Dreams van eh, Teddy Swims. Een man waar ik nog nooit van gehoord heb, Chief. Ik, ik ook niet. Nee. En dan nu muziek waar we wel al van gehoord hebben. Een groep met drie lettertjes. A, B, C. Yes. KZ informeert iedere zaterdag tussen 12 en 2 uur met Sievendraaier en Info. Ja, dus naar jaarlijkse traditie zet de gemeente eh, BKZ ook dit jaar opnieuw zijn trage wegen in de kijker. Elk jaar kiezen een andere deelgemeente met paaltjes van trage wegen om te ontdekken. En dit jaar is Kruibeek aan de beurt. En wanneer neemt dat plaats? Dat heeft plaats op zondag 12 oktober vanaf half negen tot 14 uur.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 Ehm, en dat wordt allemaal begeleid door Jan Bart de Meulenaren. Dus op woensdag 15 oktober eh, in Beverwaas is het een videogame over de renaissance vanaf 19 tot 21 uur. En waar is dat? Op het Gravenplein. trompetje van de Waterboys en The Hole of the Moon. Hier bij Radio Barbier 10 voor 1 uur met DKZ. Zit. En tussen 2 en 4 ik leeft. Hebben we heel wat gasten en ook een radio-icoon. Als die tenminste komt, Michel Follet. Had hij toch beloofd, dus zijn benieuwd.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 Stewart en The Year of the Cat. Ik weet niet in welk jaar dat was, in de uh, jaren 70, 80 denk ik ergens? Eh, ik denk in de jaren 70, want uh, ik heb die plaat voor het eerst gehoord in uh, jeugdhuis Kabas in Basel. Club Allenbazel. Ja, Club Allenbazel. Ja, en nog wat info van BKZ, eh, nog wat info, eh, vooral voor dit, deze gemeente Kruibeke. Eh, in de openbare bibliotheek heeft er op, ehm, <clears throat> moet ik zeggen, ja, op 16 oktober, donderdag 16 oktober van 8 tot 22 uur een lezing plaats. Genoeg voor iedereen, een goed leven voor iedereen. Dit allemaal door Jonas van der Slijken. Dus donderdag 16 oktober van 8 uur tot 22 uur dit allemaal in de openbare bibliotheek in Kruibeek op onze Lieve Vrouwenplein, Kruibeke. Dus allen daarheen, zou ik zeggen.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 Ik hou haar vast. Kwart over zeven op zondagmorgen hoort ze mijn stem zachtjes wakker maakt. Vandaag is je grote dag. van een ander is, Maar waar ze ook mag zijn, in gedachten is ze hier bij mij. In mijn ogen blijft ze altijd klein. shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companion is nine years old. He's the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed as if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. boys and pilgrims, rooms with families, and we are going to Graceland. Am I traveling companions are ghosts and empty sockets? I'm looking at ghosts and empties. But I have reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City calls herself the human trampoline.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 Mooi, mooi. Franse muziek blijf ik heerlijk vinden. Deze Une Belle Histoire. Ja, Chiefke. Ja, en eh, op donderdag 23 oktober van 8 tot 21 uur 30 heeft er in eh, Erfgoedhuis eh, Hof Terwelle in Beverwaas een Hof Terwelle lezing plaats. Dit eh, wordt gegeven door professor Dr. Wim de Klerk, professor in middeleeuwse archeologie aan de Universiteit van Gent. Dus ehm, zeker de moeite waard om eens langs te komen donderdag 23 oktober van 20 tot half 10 in Beveren. is Cooper, School's Out. Dat is eh, voor eind juni natuurlijk. Hè? Een Duitse plaat van Nina. tijd van de luchtballons, maar tegenwoordig is het de drones die het, eh, het, mooie weer maken. Mooie weer. Op 19 oktober is hier eh, een eh, radiotalentdag, zal ik maar zeggen. Iedereen die wilt radio maken, die kon inschrijven, maar helaas, de inschrijvingen zijn allemaal al volzet. Maar we hebben iemand bij ons, die uh, Anne-Sophie, die eigenlijk ook had graag meegedaan op 19 oktober, maar dat komt toch wel eens, hè? Anne-Sophie, wil, wil, je een beetje dichter bij de micro spreken? Ik mocht vandaag eventjes meevolgen, waarvoor heel veel dank. En uiteraard hoop ik op een eh, vervolg van eh, die eerste Open Radiodag. En heb je al een bepaald programma in je hoofd of, eh, een bepaald muziekgenre dat je wilt laten horen op de radio? Ik hou zelf van allround muziek, dus dat gaat ook denk ik een allround programma worden. Eh, maar ik heb er nog geen concrete ideeën over. Eh. Ja, als ik het goed ben ingelicht, heb jij journalistiek gedaan. Dus het heeft wel iets te maken met de radio dan, hè? toch? Ik, eh, heb, ik ben afgestudeerd aan de, aan, ik heb, ben afgestudeerd aan de Artevelde Hogeschool in 2007. Wij konden toen, wij moesten toen de keuze maken en toen heb ik de keuze gemaakt voor beeld. Maar radio, de interesse voor radio bleef. En eh, ja, vandaar dat ik eh, dankzij de Open Deurdag eh, de stoute schoenen heb aangetrokken en toch eventjes ben binnengekomen. En dankzij jullie heb ik nu ook de kans om dit te doen. Dus, ja, want 19 oktober is, zoals ik er net al zei, volzet. Maar er wordt nog een tweede dag georganiseerd. Dus dan kan je inschrijven op tijd, is dan wel de boodschap. En dan mogen we jou verwelkomen misschien volgend jaar. Anne-Sophie met een programma op Radio Barbier. Het zal leuk zijn. Nieuw talent, jong talent is altijd goed, Chief. Een beetje jong bloed. Jong bloed, ja, een goed gemeen. De ouderen worden dan vervangen door een beetje <laughs> nieuwere, jongere mensen. Dat is altijd wel eh, goed, hè, zoiets. Hè. I love with you. Sometimes I love. Sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. At times I feel you. zeker niet vergeten, op eh, vrijdag 24 oktober om 20 uur is het dan showcarousel in uh, Ruppelmonde, in de Clara Hamentzaal is dat, in de Hellingstraat. Ook zaterdag 25 oktober en zondag 26 oktober om 3 eh, uur in de namiddag. Maar Chief, je hebt ook nog wat info over BKZ, hè? Ja, BKZ is onder andere de dag van de jeugdbeweging en dat heeft plaats ehm, in Zwijndrecht. Dat begint van 7 tot 9 uur met... Ja, pistolets en spek en eieren. Mm, en eh, eh, lekker, koffie en een beker chocomelk. Mm. Dus eh, de mensen worden aangeraden van de uniform aan te trekken. En ook in de namiddag is er in Beveren ook zo een dag van de jeugdbeweging tussen 12 en 14 uur. Dus iedereen van harte welkom. stem deze Alison Moyer en Is This Love? Chief. Ja, Alison Moyer was de frontzangeres van eh, Yazoo. Hè? En dan is don't, go, don't go, eh, Ja, don't go, ja, ja, ja, hit in de jaren 70, eh, nog wat info voor ja, BKZ, uh, Beverik Rijbeke Zwijnrecht, zoals ze dat noemen. Hè? ja, maar de nieuwe naam, die, die, moet, nog komen. Ja, ik dacht dat een was, een nummerplaat of zo, ja, ik weet het niet. <laughs> op zondag 26 oktober wordt, wordt liefgezoek ingenomen door griezelige en mysterieuze figuren. Mhm. Ga op pompoenzoektocht, ontwijk de rondsluipende vampieren, maak je eigen heksenbezen en laat ze transformeren naar met scary make-up of waag je aan een tijdelijke tattoo. Mhm. En namiddag vol spanning, plezier en verrassende acts voor heel het gezin. Durf jij het fort binnen te stappen? Wanneer? 26 oktober van 13 tot 17 uur. Hier is Michael Jackson met Thriller. Wie is dat? Vincent Price. Die lag. Van, ja. Was er niet de man van die eh, meespeelde in de film ook?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 Ah, leef, ja. leef Chief Elke dag, eh, Carpe Diem. Hè. Carpe Diem, ja, elke dag, ja, inderdaad. Eh, ik heb nog wat info eh, voor de gemeente Burgt in het uh, Waaigat. op het stad Sint-Martinusplein is de Vliegende Hollander is eigenlijk een spookverhaal dat ons leert om niet bang te zijn. En dat wordt allemaal verteld door de verhalenverteller Ida van Bril. En dat gaat door in Burgt, hè? In Burgt, op zondag 19 oktober vanaf half drie. Leef. Vandaag is het ook Dierendag, 4 oktober. Daarom deze plaat, hè? Ook een link naar de dieren, De Condor. Simon en Garfunkel. street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. quello che ha schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua del ruscello forse tu troppo ti sei chinato, tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato e la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà allora devi a lungo cantare per farti perdonare e la pulce d'acqua che lo sa all'ombra ti renderà Gialla tia dia canati, dalla gialla e dia canati, da da Gialla e dia canati, dalla dia da da Gialla tia dia kita katika daya e dia canati, da da da Tida, tida, dia canati, da da e tu ora sei malato e la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. E allora devi a lungo cantare per farti perdonare e la pulce d'acqua che lo sa all'ombra ti renderà. da da yalla dia kita kan kedaya ya dia kan kita tidak tidak tidak tidak zo'n opgewekt plaatje hè, op een eh, regenachtige dag te horen. Deze Angelo Branduardi en eh, ja, de titel ga ik jullie uitspreken. Ja, bijna... Uh... Eh, BKZ bijna twee uur, dus uh, informeert is dus, bijna tot het ja, het eind... loopt naar zijn einde toe. Eind, naar zijn einde toe. Dus op vrijdag 31 oktober zal een nocturne georganiseerd worden op de begraafplaats van Zwijndrecht. Deze serene herdenking voor onze overledenen zal omkaderd worden met muziek en poëzie. Dus vrijdag 31 oktober van 19 uur tot 21.30 uur 30 op de begraafplaats in Zwijndrecht. Ode aan de overleden mensen die we gekend hebben. Hier is Elton John. Zo'n plaatje in verband met Dierendag, deze Crocodile Rock van de grote Elton John natuurlijk. 10 voor 2 uur op Radio Barbier. Dit is de dame uit Nederland, Anita Meer. Why, tell me why, ja. Love I was kept the wheel on. in you life. You feel the urge of love. die op elke vijf gedraaid wordt. Anita Meer, Why Tell Me Why. En dus iedereen om mee te doen. Hey, why Tell Me Why. Ja, ik vind ook een eh, van mijn favorieten, deze van Anita Meer. Ja, ja. Staat why. altijd hooggenoteerd in alle hitparades, hè, deze. Mm -hmm. Chief, onze tijd zit erop, maar we gaan nog één nummertje draaien omdat het dierendag is. Hè. Een nummer in verband met dieren. Ja. Ik ben een beetje tegen te steken, maar het is zo. The Eye of the Tiger. Survivor. En aan Sophie. We wensen jou heel veel succes. Hè? Ja. Dankjewel. En dankjewel ook om eh, jullie programma te mogen meevolgen. En een super dankjewel ook aan Tibo. Eh, het was uh, ja, fantastisch leerrijk. Wij hopen jou zeker nog hier op de radio te mogen verwelkomen. En iedereen nog een eh, heel fijne dag toegewenst. Dank je wel. De the Tiger uit Rocky 4 met eh, Survivor natuurlijk. Het is ja, bijna twee uur en dat betekent dat we dan naar Kruijbeke leef overschakelen. Maar eerst nog Anke Christie. Je boekje je krant, je sigaret. Je warme sloffen naast ons bed. En je pleziertjes eens per week de pijn wanneer je mond Je scherpe woorden aan het ontbijt, de voorgewende vriendelijkheid, waarmee je afscheid van me neemt. Het is me allemaal Mogelijke vent. Ik ben je vrouw niet meer alleen. Je hebt er anderen om je heen. Je bent geweerd en populair. Je gaat op reis en liefst heel ver. En wanneer kom je nog eens thuis? Je wordt een vreemde in ons huis. informeert. Een programma met informatie uit de gemeente beveren zwijndrecht